voor spoedige start. met het NOS Journaal. Vrouwen met borstkanker hebben volgens artsen van het Amsterdamse Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... niet altijd meer baat bij een borstbesparende operatie en bestraling dan bij amputatie. Eerder trok het Integraal Kankercentrum Nederland op basis van onderzoek wel de conclusie... dat borstbesparing en bestraling meer overlevenskansen biedt. Maar volgens het Amsterdamse ziekenhuis geldt dat alleen bij tumoren van een bepaalde grootte... en als er geen andere risicofactoren zijn. Premier Rutte moet met bewijs komen als hij denkt dat de Teven-deal misschien toch een goede deal was. Dat zegt voorzitter Oosting van de commissie die de omstreden deal met crimineel Kees H. heeft onderzocht. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer zei Oosting geen aanwijzingen te hebben dat er meer zit achter de schikking uit 2000 dan de commissie heeft achterhaald. Bovendien zou 4,7 miljoen gulden volgens Oosting te veel zijn voor welke tegenprestatie dan ook. Het kabinet moet zich morgen in de Kamer verantwoorden voor de Teven-deal. De bomdreiging op openbare scholen in Los, Angeles is waarschijnlijk vals alarm. De lessen op alle 900 scholen werden vandaag plotseling afgebroken... na een e-mail waarin werd gedreigd met een grootschalige aanslag. Nu blijkt dat ook in New York een soortgelijke dreigmail is binnengekomen... die daar is afgedaan als nep. De burgemeester van Los Angeles heeft contact gehad met New York... en zegt dat de dreiging mogelijk meevalt. Wel staat hij nog achter zijn beslissing om alle scholen vandaag te sluiten. De ondernemingsraad van de noodleidende thuiszorgorganisatie TSN roept de Tweede Kamer op begrip te hebben voor TSN. Volgens de OR wordt de schuld van het dreigende faillissement te gemakkelijk bij het bedrijf zelf gelegd. Terwijl TSN juist zou moeten worden geprezen omdat het veel mensen in vaste dienst heeft. De Tweede Kamer vergadert donderdag over TSN en de toekomst van de thuiszorg. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en op steeds meer plaatsen regen. Vannacht droge perioden en minima rond de 10 graden. Morgen vroeg nog wat buien en het wordt morgen 11 tot 14 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad nog altijd problemen door ongelukken met vrachtwagens. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 3. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16, nee de A27 Almere-Utrecht bij knooppunt eh, Eemnes tot aan Beeldhoven 4 kilometer na een ongeluk.